engelen, kerstbal, piek, kerstboom, kerstster, kerstborrel, kerstmarkt, kerstmuziek, kerstavond, kerststukje, kerstroos, kerstdiner, kerstavond, kerstdag, kerstgeschenk, kerstroos, kerstmis, kerstfeest, kerstmuziek. Drie wijzen zonder kanton. Kerstmis op jouw radio 501. Ik wens u een gezegend kerstfeest. Ho, ho, ho. Radio 501 Kerstshow. Sterren in het ijs, sterren aan de hemel. Poedersuiker op de kerstbol en sneeuw op de grond. Het is kerstmis bij Radio 501. Radio 501 met de kerstshow. Vrede op aarde en stop het geweld. Het is kerstmis in jouw radio. Laat uw fantasie werken en laat je in gedachten meevoeren met de arreslee op de klanken van de kerstmuziek. Hou je warm met Radio 501, jouw muzikale kachel voor de kerstdagen. Joho, joho, Radio 501 Kerstshow. Namens het hele team een zalig kerstfeest. Kerstmis 2011. Hartelijk welkom op mijn kerstfeest hier op Radio 501. Eh, ik heb vanavond een Irish koffie gedronken en vanmorgen een heerlijk ontbijt gekregen. En vanavond kwam er een kerstdiner op tafel en je vraagt je weer af, gaat kerstmis nou om vrede of om vreten? Nou, de komende twee uur gaat het wat mij betreft om muziek. En vandaag heb ik voor de komende twee uur weer een stapel muziek liggen. En dat is natuurlijk allemaal kerstmuziek. Ga er even hierbij bij zitten. Neem een uit de kerstboom of neem iets lekkers te drinken. Steek de kaarsen aan, want het is buiten alweer pikdonker. En dan trakteer ik jullie op de kerstsfeer. Luister naar Oorzoors uit West-Friesland. Het is weer kerst. We al weken in de weer. Joors, wat doen we deze keer? Gaan we eten? Gaan we te gast? Het gaat weer buren, je weet het best. Het is weer kerst. Hey, hey, aan de lichtjes van zolder. Pak de slingers en de piek. Krans en sterretjes die moeten naar beneden van muziek Nou, succes jongen! De mooiste tijd van het jaar. Dit is Radio 501. We gaan eventjes naar de tokkies. Die zijn al een beetje vergeten misschien, maar toch. De tokkies met verre kerst. Kerstboom, kerststang, kersttegel, kersttijd, kerstmaal, kerstkip, kerstboter. kerst kerstman, kerstlicht, kerstshow, kerststal, kerstdiner, kerstvakantie, kerstdag, kerstbal. Het is alles kerst wat de klok slaat. Maar ik sta in de kou, mijn huis dat moest ik uit. Ik laat me echt hier niet langer onder sneeuwen. Dus wij gaan er lekker tussenuit. Israël. Echt niet? nee, Israël is veel te ver weg, mens en veel te duur. Kerstwagen, kerstmis, kerstkrans, kerststol, kerstviering, kerstpijn, kerststaaf, kerstweer, kerstbrood, kerstkaart, kerstfeest, kerstrapport, kerstkoek, kerstkring, kerstklok. Het is alles kerst wat de klok slaat. Maar ik sta in de kou, mijn huis dat moest ik uit. Ik laat me echt hier niet langer onder dus wij gaan er lekker tussenuit. Australië. Kangaroes. kangeroes. Ik zal een beetje de kangaroes eh, gaan hangen. Wat is dat nou? Halve zool. Kerstmorgen, kerstdag, kerstavond, kerstnacht, kerstlied, kerstgericht, kerstconcert, kerstspreek, kerstpakket, kerstfeer, kerstkind, kerstlin, kerstgeschenk, kerststemming, kersten. Het is alles kerst wat de klok slaat. Maar ik sta in de kou, mijn huis dat moest ik uit. Ik laat me echt hier niet langer onder sneeuwen. Dus wij gaan er lekker tussenuit. Nou, dan wil ik maar eh, naar Spanje. Heb je daar wel geld genoeg voor? Ja, ja, ja, ja. Daarvoor verkoop ik een plaatje. beste Christine. En beste Dick. We zitten hier gezellig aan de buik te genieten van een lekker glaasje sangria. We zien net zo'n zakje. Kijk daar, die mooie man. En dan we op, we zitten de brief schrijven. Prettige kerstdagen. En een gelukkig nieuwjaar, allemaal. Hoe dan nog keertje opnieuw? Ik heb alles opgenomen. Oh. Oh, wat een stiekermaat. <laughs> Engelen. Kerstbal. Piek. Kersttomaat. Kerstboom. Kerstster. Kerstborrel. Kerstmarkt. Kerstmuziek. Kerstavond. Kerststukje. Kerstroos. Kerstdinner. Kerstavond. Kerstdag. Kerstgeschenk. Kerstroos. Kerstmis. Kerstfeest. Kerstmuziek. Drie wijzen zonder kanton. Kerstmis op jouw radio 501. bells will be ringing. The glad, glad news. Oh, what a Christmas to have the blues. My baby's gone. My baby's gone. I have no friends. I have no friends to wish me greetings, greetings once again. singing Silent Night. Oh, Christmas carols by candlelight. Please come home for Christmas. Come home for Christmas. Please come home for Christmas. Oh, come on home. If not for Christmas, by New Year's night friends and relations. Friends and relations. Oh, send salutations. send salutations. Yeah, sure as the stars shine above. Ah! you know that Christmas. Know that Christmas. Christmas, my dear. Christmas, my dear. The time of year Christmas. En ja, en dan hebben we het weer even over het eten. Vooral eh, als je de tijdschriften allemaal even openslaat. Die staan vol met kerstrecepten. Maar er is eigenlijk maar één recept voor de kerst. En dat is Radio 501. En dat zijn wij. En dat doen we met kerstmuziek. Zoals Do You Hear What I Hear van Vanessa Carlton. kerst bij Radio 501. En ik krijg hier namelijk alweer een gebakje aangereikt. En de vraag is of ik nog een Irish koffie wil. Nou, maar eh, eerst even eh, muziek. I saw Daddy en niet Mommy, maar Daddy Kissing Santa Claus. sitting up in there kissing on Santa Claus. Mm-hmm. They was up underneath the mistletoe last night. Yeah. Oh no, uh, he didn't see me greet. I was going downstairs, have a little peek, you know. Yeah, he thought I was tucked up in my bed. Mm-mm. No, child. You know what would have been funny though, is if Mama would have called him. Mm-hmm. Oh yeah, Mama would have had a fit child. But I kind of would like to have seen that, huh? <laughs> Mama, Daddy, Santa fighting on Christmas Eve. <laughs> but you know, I'm glad things worked out the way they did because otherwise, Santa might be dead. In 2009 heb ik nog uitgebreid in een achtpersoons arreslee met twee paarden ervoor door Groningen gereden. En er lag toen erg veel sneeuw in Groningen. Maar ja, deze kerst is het met de arreslee dus weer niet gelukt. In 2009 konden de luisteraars toen meerijden, maar alleen als ze konden aantonen dat ze via hun iPhone of gsm luisterden naar Radio 501. Maar ja, dit jaar ligt er niet genoeg sneeuw om met de arreslee op pad te gaan en of het volgend jaar allemaal wel gaat lukken, dat hangt van de sneeuw af. Maar goed, dat hoor je dus volgend jaar wel weer. Eh, misschien moet ik de arreslee maar op wielen gaan zetten. Eh, nou, ik zal er eens over nadenken. En eh, nu laat ik de paarden maar even een beetje vrij rondscharrelen. Vinden ze ook wel lekker. Hey, hier ook hier. Arreslee, hartstikke leuk. Maar zou je alsjeblieft die paarden uit mijn achtertuin willen weghalen? Ja, goedenavond. Eh, ik spreek met Jan Bakker. Je heeft kerst, eh, Luxemburgse kerstbomen te kopen, hè? Ja, dat klopt. Ja. Is het met kluit of zonder kluit? Met kluit heb ik ze ook, ja. Eh, is er soms een uh, RTL 4 uh, kerstboom soms zo, of, of niet? Hoe, bedoel je, RTL 4 nou, kerstboom? Nou, dat uit Luxemburg komen. Nee, dat is... ik heb daar mijn eigen kwekerij. Eigen kwekerij? Ja. In Luxemburg? Ja. Zo. Krijg je een uh, piek bij of, eh, of andere dingen wat je erbij kunt krijgen? Hoe bedoel je een piek? Nou ja, piek boven de kerstboom. Nee, eh, ik weet niet waar je het over hebt, maar ik verkoop gewoon kerstbomen. Verder niet. Oh, verder niet? Nee. ja, oké. Okay. Kennen ze ook leasen of zo, of dat, dat, dat niet? Wat stel u eigenlijk voor rare vragen, meneer? Ben u geïnteresseerd in kerstbomen of waar ben u in geïnteresseerd? Nou, je mag, mag toch wel vragen. Ja, dat zijn allemaal van die rare vragen. Nou ja, dan... Ik vraag eh, alleen of dat u kerstbomen wil kopen, ja of nee. Ja. Maar wat, eh, wat zijn de prijzen ervan? De prijzen, die zijn gewoon... Eh, ik weet niet hoeveel dat u er wil hebben. Eentje? Eentje. Ja. Ho, ho, ho. Deze kerst in 2011 zette Bertolf op de plaat English Roses. Think brought them. It wasn't drunk dad or your mother, that whore. It was me, now I'm skinny, and I'll tell you the score. It's the return of Christmas, but not the jolly fat elf. My ass got so big I couldn't wipe it myself. And my doctor said, Santa, you've never looked worse. Lose 200 pounds or your heart's gonna burst. Everybody loved me big and fat. Ho, ho, ho. Big ass Santa. Look at him walking around, his belly like jelly. Have some more eggnog. They didn't give a shit my arteries clogged. So I said f them and I joined a gym. Started eating low fat cookies, drinking milk that was skim. I lost so much weight that I can see my candy cane. And Mrs. Claus is happy I can f her again. Your name is on my list. Your name is on my list. And if you're nice, not naughty, I might give you a little gift. But here's a message for you if you're a big fat slob. If your gut's in the way, a girl won't bob on your knob. You can't expect a hoe to gobble your goo if you just sit there eating Twinkies, watching Scooby Doo. If you ain't nothing but chubby, no girl wants a fat hubby. You'll end up working construction. Your love life lying in ruins and destruction. By the time you're 30, you'll be asking Santa for liposuction. But if you're thin, you'll get seduction. Underneath the mistletoe, sing the chorus and it goes. I'm Slim Santa, yes, I'm the real Kringle. You fly girls like my balls cause they jingle. So won't the real Slim Santa please stand up? Please stand up. Please stand up. Cause I'm the Slim Santa, yes, I'm the Saint Nick. All you other fat Santas can suck my fat dick. So won't the real Slim Santa please stand up? Please stand up. Please stand up. Ho, ho, ho, I guess there's a Slim Santa in all of us. On Donner, on Blitzen. Let's get the f out of here. West Side! West Side. Nou, we zijn er klaar voor, hè. En eh, de kerst bestaat voor de deur, dus je kunt hem wel aanvoelen... wat die voor een Die wordt, hè. Die staat natuurlijk bol van de pieken en ballen. Hoor even, hoor even. Steert je hand erin, hè. Kerstfeest. Eh, ik wil even prettig, Hè. Dan gooien we helemaal in de kerk. En de groot, jij zou zorgen voor de boom. Heb jij de boom geregeld? Ik ben bij uh, kerstboom Henkje langs ah, geweest. Boom, maar toch wel met eh, boom met een kluit. Hè? Maar dat vind ik belangrijk. Hè? Ja, boom met een kluit. Boom met een kluit. Want je hebt ook mensen die nemen een boom en die, die, die slaan er een kruis onder. Maar ja, dan kan je hem weggooien. Dan, gaat, dan, kan, je, dan kan je niet meer terugzitten. Als je een kluit hebt, dan kan je altijd de boom na de kerst weer terugplaatsen in de natuur. Oh, Begrijp je? Milieu, oh, milieu, oh, milieubewust. Al fijn kerstbomen Henkie zou hem komen brengen. Mooi, waar blijft hij dan? Ah, daar hoor ik Doe die deur, help daar. Ja. Doe de deur. Die man staat natuurlijk met volle handen. Die staat met een kerstboom in zijn handen, die Henk. Uh, even ah, kijken hoor. Kijk even. ja, oh ik zie wel een boom. Ja, waar is Henk? Henk? Hallo Henk. Hallo. Ja, van ah, kerstboom de Henk, Henk met de daar boom. Laat de boom er goed uit. Ja, ja, ja. Voorzichtig jongens, jongens, kijk nou. Hold nou, voorzichtig. Ja, dat ruimt niet op. Ja, dat niet zo. Wat ga eh, je er met een chaos? Kan ik even kijken? zitten gewoon hier, heeft goud van hier wel langs heen. Kijk uit voor die lamp, kijk uit voor die lamp! Oh. Ik zeg, kijk! Wel, ik heb nog kortingbonnen. Oh, oh, Zet het nou maar even die hoek, dat zo meteen wel. Ja, dat komt wel goed. Oké. Dag, eh, Henkie, bedankt. Graag gedaan. Bedankt. Kijk al, bedankt. Waarvoor bedankt? Ook eh, ben ik Nou ja, we gaan hem zo optuigen. Nou, wie nou weer, wat is er nou? Goedemiddag allemaal! Daar zijn we. zijn ietsje later, nou, nou, maar dat komt door de nou, kerstdrukte. Even mijn schoenen uitdoen, hoor. Hé, hey, wat een mooie boom. Waar? In de hoek. Oh, is dat? Oh, is zeker. Die moet nog opgetuigd worden, zeker. Ja, maar kijk er even uit, beet, want ligt hier allemaal glas op de grond, hè. Marco Borsato nog oh, maar Ja, voor Borsato weer geweest? Nee, dat is de lamp, Dus Ze komen net die boom brengen. Alles chaos gelijk weer. Die gek gaat weer helpen. Nou, eh, ruim jullie even die rommel op. Dan kunnen we in ieder geval gaan beginnen met het programma, meester. Want we gaan, we weer nokkie nokkie. Het is kerst. Maar we zitten nokkie, nokkie, nokkie. Niet nou weer. Goedemorgen, joh. Is er nog een fax voor me geweest? Nee, geen fax is nog niet geweest, Ome Joop. Komt-ie. Oh. Hey, oh. dankjewel. Uh, toevallig over faxen gesproken. Ik heb oh, een eh, brief gekregen van Tim van der Laan. Oh, nou in. Die is 6 december geboren. Ja, nou in. En die eh, schrijft eh, dat hij problemen heeft met zijn ouders... omdat hij de hele dag faxen binnenkrijgt. Of daar wat aan te doen is. Kijk, zie je wat er nou gebeurt, je Joop? Nou, kleine kinderen ook al. Die worden beïnvloed. Die krijgen ook nou de hele dag fax... omdat ze u voortdurend horen met fax op de radio. Je hebt toch een voorbeeldfunctie, hè? Eh, moet je luisteren. Het, lijkt mij het beste om die faxen gewoon op te sparen tot het weekend. Zo tot het weekend. Dan heb je goedkoper tarief. Mensen, laten we nou een klein beetje de kerstvreugde bewaren. Het is nou net gezellig. Wat is het nou weer? Wie, ja, hè? Oh, Henkie. Ja, dat ben ik nog even. Ik was even wel vergeten wat nog bij de kerstboom hoort. Dat had u besteld. Ik heb het hier in deze plastic zak gedaan. Zien u wel? Oh, ik weet wat, wat zit erin dan? De kleurt. De kluit. Maar die hoort toch aan de boomvaart? u had toch een kerstboom met kleurt besteld? Ja, nou, maar, hier ja maar niet los. Dat ja, aan elkaar dat, vast zit natuurlijk. Ik krijg het niet allemaal in één in, in, één in, in, mee. Dat is te veel. Ja, maar dan zit ik bij de losse kruiken. Die tweeën. Maar dan heb u toch een kerstboom met kleurt. Daar gaat het toch om. Dit is de boom en dat is de kleurt. Maar ik wil het niet. wel daar een prettige, prettige Ik ben een boom met een losse kluit. Radio 501. The power. The hottest sounds on the coolest station. Kerstmis op jouw radio. Vandaag tijdens de feestdagen kun je rekenen op de jocks van 501. Oh, I can't wait to see those faces. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day... Kerstmis op jouw radio. 501. Kijk, dan moeten we wel een eh, goede plek hebben voor die boom natuurlijk. hè? Dat die een beetje bij de raam is altijd leuk te zien van buiten ook staan. Zie Ja, dat is laten we eerst eens even overeind zitten. We ze even kijken. Ja, oh, maar even jongens. Even. Het is een flinke... Nou nou, hij is te hoog. Hij is te hoog. Hij is te hoog. Er moet een stuk af. Ja. Eh, wacht even. Eh, Pak even een zaag. Dan zeg, zaag er even een stuk af. ja, ja, mini zeker een meter moet eraf. Ja, okay, zeker. Ja, daar gaat hij. Ja, weer plat even. Geen makkelijk zeer ook, hè. Dan ga ik vast uh, eh, Beppe en Toos en jullie even helpen. Dan kunnen we even zoeken naar de, naar de versiering, hè. Versiering, de ballen. Boven in de kast. Ja, dan even... Geef wel een kontje. Oh ja, even boven in die grote doos daar. En die... Eh, met en de slinger. En de slinger. Slingers eruit. Even die doos aan. Geef maar aan. Geef maar de doos aan. Oh, oh, oh. oh. Koebi! alle, alle vallen al Ik begrijp het nou niet. Dus even voorzichtig. Er wordt toch vraag. voorzichtig. Ja, komt niet expres. Ja. Wil jij het laatste stukje even eh, vasthouden? Want wel even vast. Wat ben je nou? Wat ben je nou? Ho nou, ho nou, Hou nou. vast, hou vast. Wat doe je nou? Wat is er? Ik, de eh, gek, hè? Korte de boom een stukje Ja, ik korte bomen een stukje maar toch niet aan de bovenkant. Maar een gekke halve zo. Er zaagt een, een van de bovenkant. Dat doe je toch oh. aan de onderkant? Ja. Maar was toch aan de bovenkant te groot? Ja. hij was aan de bovenkant, maar dan zaag je toch van de onderkant af. Het hele model is er nou toch uit. Kijk naar nou oh, wat we hebben voor, voor een hoop narigheid. Ja. maar wel met geluid, uh, Dick. Het is wel milieuvriendelijk. Eh, nou, het begint alweer lekker deze kerst. En dat kan alweer helemaal niks worden, hè? De boom is nog gort gezaagd, de ballen liggen in gruzel. Hoe, wat moeten we nou in de boom hangen? Wat moet, hoe gaan we hem nou versieren? Met nou, wat? Eh, ja, ik heb nog een partijtje Ros rugzak in de kelder. Ja hoor, we gaan de boom volhangen met van die blauwe enge rugzakken. Oh, Zo hoor op de schoolplein. Ja, nou ja, met die gul van die toestand en die, die prijsvragen. Eh, Tros. De meeste is het geen idee om die boom vol te hangen met lege jeneverflessen. Oh, dat vind ik een goed idee. Goed dat is toch geen kerstfeer als we een kerstboom hebben die vol hangt met lege jeneverflessen? Nou, ik kan me geen mooiere kerst voorstellen, meisje. lange lijst waar ze steeds bezorgd op mij. Rauwe hammen in de borst, wilde rijst en Spaanse worst. Dennis Bloem en Camembert voor de kaasbank naar dessert. Bio gare zure room, hey Milan doe niet zo sloom. Race je even naar het snoep, haal ik de aspergesoep. Kerstinkopen, kopen, kopen, achter mama's wagen lopen. Het is een hele lange lijst waar ze zo bezorgd op mij. en nectarines, rode besjes, mandarijnen, kerstomaten van die kleine bultjes, bieslook, pitten. Hey, wel zou Milan toch zitten, artisjokken, goudronetten, kijk eens mooie kersenvetten. Kersting kopen, kersting kopen, ik ben lekker weggeslopen door de snoep en koekjes, palen, richting strips en autobladen. Kersting kopen, kersting kopen, ik ben lekker weggeslopen door de snoep en koekjes, paden, richting strips en autobladen. sesam olie, nachos, pinda's, huis en vrolijk. Kerstin kopen, bijna klaar, maar mag het hoop. Ik heb het hier nu wel gehad, Kerstin kopen, lang duurt dat. Kerstin kopen, bijna klaar, maar mag het hoop. Ik heb het hier nu wel gehad, Kerstin kopen, lang duurt dat. Bittergoekjes, bokkenpootjes, stokbroodtoosjes, vaste broodjes, kerstkruisjes gevarieerd. Chocopasta die goed smeert. Drie croissants voor het ontbijt, hey Milan is weer eens kwijt. Koop maar dat die buiten wacht. how he gets away with it. Think about it, he's a creep. He creeps into your house at night, makes a holy mess. That is just the start of it. Let me tell you about the rest. Santa promises the children what their parents can't afford. In this day and age of stagnant wage, who can buy the hottest toy? He perpetuates a capitalist system, he's an icon of the right. And he only visits Christians. Why, he's an anti Semite. Santa! you, and everyone just thinks you're grand. It is my mission to destroy you, and expose you as an evil man. Santa's selfish and he's cruel to the reindeer on his sleigh, and he overworks his elves worse than child slavery. And where do you think he gets that cold filling stockings Christmas Eve? Rights, mountaintop removal, and unsafe mining practices. Santa, how I hate you, and everyone just thinks you're It is my mission to destroy you and expose you as an evil man. pig, he's outsourcing all his wares. He's a gluttonous sugar addict, swiping cookies everywhere. But I've left the worst for last for the supposed saintly chap. He's an unrepentant pervert, all those children in his lap. Oh, Santa, how I hate you, and everyone just thinks you're grand. It is my mission to destroy you and expose you as an evil man hear my song, my better, better words. Don't you mess around with Santa, you're only asking to get heard. Drop this stupid game, cause now you've seen the proof. You're better off accepting that's an asshole on your roof. Oh, Santa, how I hate you, and everyone just thinks you're grand. It is my mission to destroy you. I'd expose you as up. Evil, lying, capitalist, anti Semitic, sick and twisted, animal abusing, overeating, outsourcing, earth raping, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, asshole of a man. Yo, no ho ho. Ja, ja, er light sneeuw. In Oos Joors wenst alle luisteraars van Radio 501 een onwijs kerstfeest en een schoftig nieuwjaar. Maak er wat moois van, jongs. We ben het bed uitkropen en doen de gordijnen open. We geven toch een schreeuw. De light sneeuw, de light sneeuw, de light sneeuw. Het warrelt langs de ruiten, gauw met het spul naar buiten. De sneeuwpop van de eeuw. De light sneeuw, de light sneeuw, de light sneeuw. We halen de slee uit de skuur. De jongens zijn zo blij. Sneeuwballen gooien met buur. 08 schoft de getij. Alle haar rode konnen. Dooie vingers, koude tonnen. Geen remekker, geen gepeel. De light sneeuw, de light sneeuw, de light sneeuw. Doodle the lights Sneeze! uitzending in de kerstsfeer. Kerst met Rogier van Diesveld. Dit is Radio 501. Is Radio 501. 501. Via e-mail kreeg ik van Joe Bonamassa een kerstnummer toegestuurd, getiteld Merry Christmas Baby. Merry Christmas, ladies. Merry Christmas, Mr. Buble. Are you ready to sing a little jingle bells?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 En nu speciaal voor Badu, de hond van Arwin Tamiga, Jingle Bell in Doggy Style. eerste uur zit er bijna op en dan is het weer tijd om naar de boodschappen te gaan. Maar blijf erbij, het duurt maar twee minuten en dan ben ik weer terug.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 Ik wens iedereen een fijne kerst en gelukzalig 2012. Droom jij van een carrière op de radio? Denk jij te kunnen wat al die 501-medewerkers doen? Als jij in een team van prettige, gestoorde, gemotiveerde muziekdieren? Dan zijn wij op zoek naar jou.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 Een nieuw uur met Rogier van Wiesveld op 501. Christmas. Now you're not here. It won't be Christmas this year. Snow is falling, and I can hear the children sing. It's gonna be like Christmas this year. This year. king. I could have swore the choir sang, and bells began to ring. Felt just like a fairy tale, there was magic in the air. Christmas just won't be the same, nothing can compare. So it won't be Christmas. Now you're tweede kerstuur is van start. Voor je het weet is de kerst voorbij en gaat de jeugd kerstbomen rozen eh, voor de grote kerstboomverbranding. En staat mij degene natuurlijk weer oliebollen te bakken met oudjaar. Hier in Studio 11 brandende de kaarsen, want het is feest natuurlijk en aardig donker buiten nog steeds. Ja, en dat wordt ook niet anders tot morgenochtend vroeg. En eh, mijn arreslee die staat alweer lang en breed in de schuur. En de paard staat op stol. En de paard luistert al de hele dag naar Radio 501. Uh, blijf er nog lekker bij, een uurtje nog, want ik heb hier nog heerlijke muziek. Ik begon het uur met Smokey, It Won't Be Christmas. En nu voor de ultieme kerstsfeer Michael Bublé met de Christmas Song. Een heel gelukkig kerstfeest.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 En ik heb inmiddels Rob Ricard aan de telefoon en die zit namelijk in Oostenrijk en als het goed is zit hij in de sneeuw ook nog. hartelijk welkom in, de, in het kerstprogramma. Ja, nou, ik ook welkom in Oostenrijk, zeg ik maar. Hoe is het daar? Ehm, Wit en kerst. Wit en kerst. Wit en kerst. Ja, het loopt alweer, uh, eh, nou... Ze doen, hier, eh, ze doen heel erg aan sneeuw en ze doen ook aan kerst. Dus jij ze daar al een beetje met kaarslicht? Dat is allemaal heel gezellig. Met, weet je wat ze hier doen? Ze doen hier heel veel... Dan pakken ze een boomstam. Ja. En die, die zagen ze, zeg maar op 1 meter hoogte, zagen ze hem eh, schuin door. Ja. En ik weet niet precies hoe ze het doen. Dan hakken ze er een gat in. Ja. En dan steken ze aan en dan brandt die uh, van binnenuit helemaal weg, die boomstam. Oh. Dus dat geeft dan eh, warmte en licht. Dat is geen boomstam van, van eh, een, kerstboom? Nee, onge nee dikke, hele dikke dennenboom. Oh. hier van de bomen. En, dat knettert als een gek zeker, want er zit een hoop ja. hars in, of niet? Ja, dus hard, ja, het knettert en het brandt ook heel mooi. Het brandt helemaal van binnenuit brandt helemaal leeg van die stam. Dat is echt heel erg mooi. En oh. heel gezellig en dat hebben ze hier overal. Dan hebben ze ijs, eh, ijsbar, hè, maken ze van ijsblok, bouwen ze een bar buiten op het ja. plein. Eh, overal eigenlijk. Ze doen heel erg aan kerst hier. Maar, en, eh, overal gluwijn. Ja, maar als je die nou op die, die ijsbar zet, dan smelt het toch weg? Of als je die op de ijsbar zet. Die gluwijn, als je die op de ijsbar zet? Nee, wie? Nee joh. Oh. Die gluwijn. Nou, nee. Oh, nou leg uit. Die staat achter de ijsbar. Die staat achter de ijsbar? Nee, die in een grote, een grote pot. Oh, een grote soep, oh, eh, oh. soeppan. Ja? Oh, dat wordt... Eh, scheppen ze dat eruit. En, uh, die ijsbar, is alleen het, zeg maar, waar je normaal ook aan zit, hè? Ja, maar daar kan je er niet aan zitten, joh. Is dat veel te koud? Iedereen loopt hier toch in een skipak? Nou, dat hoeft er niet. Op, de eerste kerstdag ook en zo? tweede kerstdag? Ja, en, uh, dat gaat gewoon door. Dat gaat gewoon door. Want in Oostenrijk is kerst, kerstavond hè, is het grote feest. De oh, 24e. Dat heb je al gehad. Dat is de 24e. Is, eh, wat, wij met Sinterklaas de pakjesavond hebben, is in Oostenrijk de grote kerstavond. Met pakjes ook. En dan, loop, dat is het. En dan loop je ook in een netpak met een grote vlinder en zo. Ja, ja inderdaad netjes gekleed. Hè. Ze hebben hier altijd uh, de, eh, Hè. Dat is? een Lederozen? Klederdrachten. Oh, klederdrachten. Ja, dat zie je allemaal. En dan zie je niemand op straat, dus iedereen thuis. Dus eh, eh, voor, als je daar geen familie hebt bijvoorbeeld, is het voor een Nederlander helemaal niet interessant op, eh, om op kerstavond in Oostenrijk te zijn? Nee, want het is ook alles dicht. Dus je kunt nergens terecht. Alle restaurants zijn ook dicht? Alles is dicht. Je kunt alleen in je hotel. En voor de rest, de mensen die gaan niet naar een restaurant, die eten gewoon bij zichzelf thuis? Nou, ik denk dat er wel het restaurants open zijn, maar ik weet dat zelf van van de kasthoven en zo, die zijn ook dicht. Oh. Dus dan hoef ik daar al eh, niet meer heen te gaan? Niet op 24 december, nee. nee, nee, nee. Dat zou ik zeker niet doen. En eh, kerstavond, eh, heb jij nog leuke dingen gehad in je sok? Of gaat het niet in de sok? Qua cadeaus. Ik, heb, ja, ik, Heb, ik, ik vind die Oostenrijkse snaps vind ik wel lekker. Dus ik heb oh. weer een fles snaps gehad. Ja. Die maken ze hier zelf is niet helemaal nou, goed, die borenmaan branden dat zelf. Hè. Het is een, bepaalde, bepaald dennenappeltje wat alleen eh, eh, uit mijn hoofd iets van boven de 1500 of 1200 meter groeit. Ja. Dat zijn de chirpen en daar heb je dan snaps van. Dat is behoorlijk duur en behoorlijk zeldzaam. Want er zijn maar een paar gebieden in Oostenrijk waar ze het maken. En dat is ontzettend lekker. Man. oh, dat, Brand, brand je kop er niet vanaf dan, van de spul? Nou, Nee, is maar 40, 40 procent, oh. procent maximaal. Oh, dat valt nog mee. Maar dat valt mee. Stroom me erger. Ja, dat eh, kan je niet zomaar naar binnen gieten, denk ik. Nee. Nee, dat lijkt me ook. Zeg, we zitten wel gezellig te babbelen, maar ik denk dat het een beetje te lang duurt voor de luisteraars. Dus als je nou nu eerst even het plaatje draait, dan ga ik straks verder met mijn toeristische rondleiding in Oostenrijk. Oké, weet je wat? Dan draai ik de regens met is dus Raak met Kerstmis. En dan kom ik zo bij je terug. Tot zo. Tot zo. Wat nou nou, is er die mutsen, man? Kijk maar joh. Dit is de Het is weer mis, oh, weer raak met kerstmis. Heel het jaar door is er vrede en wordt er niet gestreden en ook nauwelijks gebeden. Het is weer mis, weer raak met kerstmis. Met de kerk is heel wat mis. Dat zegt de ADS. Maar met kerst wel naar de kerstmis. Het is weer mis. Weer raak met kerstmis. Gloria. Gloria. Gloria. Het is weer mis. Weer raak met kerstmis. Kerstmuts. Kerstmuts. Het is weer mis weer raak met kerstmis. Hele Heel het jaar ook in een kind, eten wat het lekker vindt. Ah. Krijgt toch wat lekkers van de Sint. Ah. Het is weer mis, weer raak met kerstmis. Als de armslee weer belt, gaat het om armoe en geld. En om honger en geweld. Ah. Het is weer mis, weer raak met kerstmis. Het is weer mis. Weer raak met kerstmis. Het is weer mis. Weer raak met kerstmis. Ik hou van vlees, maar weet je, oh, zie ik ze lief klein reetje, ah. twijfel ik toch wel een beetje. Het is weer mis, weer raak met kerstmis. Maar boven vlees of vis, verkies ik mijn eigen mis. Mijn eigen lieve kleine kerstmis. Zij is mijn mis, mijn eigen kerstmis. Mis Rakers. Gloria, Gloria, Gloria. Het is weer mis, weer raakt met kerstmis. Het is weer mis, weer raakt met kerstmis. Al oefen ik het nog zo vaak. Steeds als ik een kindje maak, is het met de kerst raak. Het is pas raak, pas raak met kerstmis. Allee. Mijn advies aan elke bruid, als het klokkenspel wel uit, voor het zingen niet de kerk uit. Het is pas raak, pas raak met kerstmis. Gloria, het is weer mis weer raak met kerstmis. De Reigers wensen u glorieuze kerstdagen. Nou, dat waren de Reigers uit Den Haag. De Reigers met eh, Het is weer raak met eh, kerstmis. En eh, als het goed is, dan heb ik nog steeds de lijn open met Rob Ricard. Ja, ik, ik ben er nog, ja. Oké. Okay. Wordt een dure kerstshow. Ja, dat maakt niet uit. Dat, dat zien we wel weer. Um, ja, ik dan vooral. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. 501 hebben we alles over. Hè? Zo is dat. Even kijken. hey, ehm, hoe heet het? Eh, nu is het. Eh, eh, de kerstavond is nu geweest. Nou zit je ergens buiten in de sneeuw met, met gluwijn of zo? Of zit je in een Of, en gepofte kastanjes. Gepofte kastanjes ook nog? Ja, man, dat is ook tamme kastanjes poffen. Dat hoort er helemaal bij. Ja. jij bent wel gewend om onder een rode kastanje te zitten. En nou zit je aan de Tammenkastanjes? is gepofte tammen. Het is net, eh, dat hebben ze in Parijs ook, hè? Maar eh, hier ook. ja, nou, ik heb het in eh, Lissabon ook wel, een, ook wel eens gezien. Dat was in, in november toen al. Ik vind het trouwens niet echt lekker, maar... een beetje melig, hè, zijn ze. Ja, ik hou er niet van. Nee. Zeg maar, maar Snaps. Ook geen gluwijn vandaag. Ja, dat is ook wel lekker, maar daar moet je zo mee oppassen. Dat gaat zo hard. Ja, dat, is waar, ja. Um, draaien ze ja. dan... Ja. Wat zei je? Wou je wat vragen? Ja, ik wou vragen, oh. er ze daar nog een beetje leuke muziek eh, eh, met de kerst? Nou, nou wij, wij, zijn van de muziek hier, hè? Nee, dat is niet zo hier, hoor. Nee, heb je er niks leuks gehoord? Nou, ik heb wel een heleboel, eh, er zijn wel leuke... Ik heb, maar dat ga ik straks ga ik wel vertellen, hoor. Oh. Nee, nou, maar je hoort de meeste muziek op de piste hier, hè? piste. Ja. Er is heel veel muziek. En allemaal van die skimuziek, is leuk. Mm -hmm. En mooie skipistes kan ik wel zeggen. Want er is hier... Eh, ja, ik zit... Eh, weet je waar ik zit? Ik zit uh, nu... Normaal zit ik in House, hè? Ja. House Kaibling. En ik zit nu eentje verder. Dat is uh, Snapming. En er komen in 2013 de wereldkampioenschappen. Oh, doe dus maar. Ze zijn gigantisch aan het investeren. En nu hebben ze ook iets heel erg leuks. Ze hebben een iPhone-app. Ja. Ja, en, dan kan je, en ze hebben op, overal op de pistes en in het dorp heb je wifi kan je gewoon helemaal je route op je iPhone, kan je helemaal je route programmeren. En als je GPS aanzet, weet je ook waar je bent. Kan je zien waar je aan het skiën bent. Dat ah, is echt heel erg leuk. Dus als je de zwarte piste op gaat, dan, eh, word je meteen teruggeroepen? Ja, dat moet je, moet je niet doen, hè. Maar, eh, nee, maar goed, die, die, GPS houdt erbij natuurlijk. Ja, die houdt precies bij waar je bent. Hartstikke leuk. Dus als je je poot breekt en ligt er ergens onderaan uh, een of andere struik waar ze niet zien, kunnen ze via je GPS gewoon traceren? Nou dat weet ik niet. Dat moet nog, heb ik nog niet geprobeerd. Nou, ik zou het ook maar niet gaan proberen dan. Nou, dat doet niet. dan, kom je voor niet meer nog terug met een gipsvlucht. Ja. wwwhouser kijbling Ja. K-A-I-B-L-I-N-G.at. Kan je het allemaal zien. Oké. En www.skiamadee.amakafast. S-K-I-A-M-A-D-E.at. Nou, ze hebben het allemaal meegeschreven, denk ik, thuis. Dus dan gaan ze allemaal eh, straks even kijken. Maar we gaan eerst even luisteren naar wat jij nog had. Je had nog een, een of andere plaat of zo, zei je. Ik heb hier, ja, ik heb hier wat binnengekregen. Dat heb je via je iPhone zeker gestuurd. En, dat wil ik wel starten, maar dus, ik weet begon niet wat het is. Maar eh, als jij dat kan vertellen... iTunes, hè? Ja, dat is DJ Utsi. DJ Utsi? Ja, die heeft een kerstliedje gemaakt. Een eh, singeltje. Mhm. In 2000 al hoor, dus, alweer 11 eh, jaar oud, bijna 12. 12 jaar oud, maar ze draait nog wel daar kerstmis is gewoon, ja, het is, eh, dat, eh, dat gaat altijd goed, hè. Ja, ja, ja, al de klassiekers worden weer van stal gehaald. Het, Utsi is populair hier. Dus, eh. Oké, DJ Utsi zei je, hè? Ja, met Christmas Time. Christmas Time. Nou, dan gaan we die starten. Hebben we dit opgeschreven nu? Nou, mooi. Ja, ja. die gaan we starten en dan, nou, mooi. dan gaan we afsluiten. En dan wens ik jou nog een hele prettige kerst daar in, Oostenrijk. Oostenrijk. En dan moet je hem zelf maar even aankondigen, want dat gaat een beetje moeilijk vanuit hier. Nou, dat lukt toch wel via de telefoon? Ja, maar dat, dat zei ik net, hè. Dus DJ Utsi met Christmas Time. Oké, tot de volgende keer. Hoi. Hoi. It's time for love and happiness. Teacher Santa Claus is in the house. distress. Friends and family, that's what it's about. gejogd met engelenhaar. Dit is Rogier van Diesveld. Ons uit West-Friesland in het dialect. Mooitje, komt terug met kerst. Van het album eh, Christmas Duets uit 2011 en die is vers van de pers, is dit Sleigh Ride, gezongen door René Vroger in duet met de overleden Ella Fitzgerald.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 Michael Bublé samen met Shania Twain, White Christmas. I'm dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know Where the treetops glisten children listen are to hear sleigh bells in the snow, the snow. Said I dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your days, may your days, may your days be merry and bright and they are your Christmases. Be white. Oh. riding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock. Ooit gehoord van de Brandon Consort. Dat is een koor dat Gregoriaanse muziek zingt. Van hen Walking in the Air van het album Gregorian Christmas Music. 501 is Radio 501. 501. De Nederlandse groep De Staat heeft een eh, alternatief kerstnummer opgenomen. Luister naar hun versie van Let It Snow. Oh, the weather outside is frightful. And the fire is so delightful. And since we got no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs and that bobby some cold for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, little snoop. When we finally kiss goodnight, uh, how I hate going out in the storm.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 iedere kerstdag begint met een kerstochtend. En daarover vond ik een lied. I Love It Christmas Morning. some come to my side. They tell me that Jesus, He said to say hi. Wat is, dat? dat? Het zijn kerstbelletjes, die heb ik in mijn onderbroek gedaan. Kerstbelletjes? In oh, mijn onderbroek? dus iedere keer als ik even... Ja, ja. Nou, die belletjes rinkelen hoor. Ja. Dat geeft wel een goede sfeer, zeg. Ja, kijk, zeker een leuke sfeer. Gezellig wel, hè? Ja, heel gezellig. Over Joop. Ja, heel ja, voor de Over Joop, hou maar over Joop. Kijk nou wat er gebeurt. Hier, u blaast alle kaarsjes uit. Oh, doe ik dat? Ik heb er in mijn programma Donderslag al aandacht aan besteed. How to throw a Christmas party.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 Hm, dit is een optimistische schatting. De kerstman heeft 31 uur de tijd dankzij de verschillende tijdzones en de rotatie van de aarde. Aangenomen dat hij van oost naar west werkt, wat logisch lijkt. Dit zijn dus 3,48 miljoen huizen per uur. Oftewel 968 huizen per seconde. Dit betekent dat hij per huishouden 1,33 milliseconden heeft om te parkeren, uit de slee te springen, door de schoorsteen te klimmen, de cadeautjes onder de kerstboom te leggen, weer in de schoorsteen te klimmen, de slee op te starten en naar het volgende huis te gaan. Als we ook nog eens aannemen dat al deze huishoudens gelijk zijn verdeeld over de wereld, hebben we het nu over 1,3 kilometer per huishouden en een totale rit van 140,4 miljoen kilometer. Dat betekent dat de slee van de kerstman met een snelheid van 1258 kilometer per seconde reist. Dat is 4194 keer de snelheid van het geluid. Een normaal rendier haalt hooguit 60 km per uur. Het gewicht op de slee leidt tot nog iets interessants. Aangenomen dat ieder kind een normale Lego-doos zou krijgen, ongeveer 1 kilo, draagt de slee dus minstens 108 miljoen kilo, waarbij het gewicht van de kerstman is genegeerd. Op het land kunnen normale rendieren niet meer dan 160 kilo trekken. Zelfs als een vliegend rendier 10 maal dit gewicht zou kunnen trekken, kunnen we niets met 8 of 9 rendieren. We hebben er 675.000 nodig. Het totale gewicht wordt nu 148,5 miljoen kilo. 148,5 miljoen kilo met een snelheid van 1258 km per seconde zorgt voor een waanzinnige wrijvingskracht. De rendieren zullen op dezelfde manier verhit worden als een ruimtesonde die door de atmosfeer van de aarde heen komt. De voorste twee rendieren zullen naar schatting 14,3 miljard kilojoule per seconde absorberen. Waarschijnlijk zullen ze hierdoor ontploffen en de twee rendieren achter zich aan de wrijvingskracht blootstellen. Ook zullen er geluidsknallen als nooit tevoren worden waargenomen. In 0,426 seconden zal het hele team van rendieren zijn ontploft. In de tussentijd wordt de kerstman aan middelpuntvliegende krachten van 17.500 keer de zwaartekracht blootgesteld. Een kerstman van 300 kilo wordt zo de lucht ingesmeten met een kracht van 400.4350 newton. Conclusie. Als de kerstman ooit pakjes heeft gebracht op kerstavond, is hij nu waarschijnlijk dood. Jouw eigen kerstman. Op 501 Rogier van Diesveld. Het zit er weer op. Eh, deze kerstdag is weer voorbij en het was weer een heerlijke dag hier bij Radio 501. We hebben vanaf 10 uur vanmorgen kunnen genieten van allerlei soorten kerstmuziek. Ja, en helaas is er nu weer een eind aangekomen. Ik sluit af met dank aan mijn collega's hier bij Radio 501 voor hun bijdrage eh, deze kerst. En ik bedank namens het hele Radio 501 team Café Chantal en natuurlijk jullie onze trouwe eh, luisteraars. Ik wens iedereen voor straks een goede nacht. En zoals Sonja Barend altijd zei, en morgen gezond weer op. Ik heb nog één plaat voor jullie, de laatste plaat. En dat is John Lennon met So This Is Christmas. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And you won't just And so this is Christmas. so Hello. Oh,